4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een t-shirt droegen met daarop een man die een hakenkruis en een IS-logo in de prullenbak gooit. Ook werd iemand gearresteerd die verkleed was als de profeet Mohammed met een bom op zijn hoofd. Toen Pegida klaar was met hun mars werden bij een tegendemonstratie op het Malieveld nog eens 10 mensen aangehouden. In Bangladesh wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de brand in een verpakkingsfabriek. Dat gaat moeizaam door zware rookontwikkeling en instortingsgevaar. Bij de brand kwamen gisteren meer dan 30 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. Volgens de brandweer is er een boiler geëxplodeerd. De fabriek maakte verpakkingen voor grote concerns zoals Nestlé en British American Tobacco. Als de politie al op 1 januari stopt met het opvangen en vervoeren van verwarde mensen, vallen er slachtoffers. Daarvoor waarschuwt de bestuursvoorzitter van GGZ-instelling Antes. Het is de bedoeling dat vanaf het nieuwe jaar de GGZ verantwoordelijk is voor het opvangen en meenemen van verwarde mensen. Antes zegt dat de GGZ daar nog niet klaar voor is en waarschuwt dat verwarde mensen dan tussen wal en schip zullen vallen. Bij een ongeluk met een hotelschip in Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen. Het cruiseschip was met ongeveer 230 mensen op weg naar Budapest. Op het Main-Donau-kanaal kwam het vannacht kort na vertrek uit Erlangen klem te zitten onder twee bruggen. De stuurhut werd eraf geslagen en de kapitein en een matroos kwamen om het leven. Het duurde uren voor iedereen via een noodstijger van boord kon worden gehaald. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Met name in het westen. Plaatselijk kan nog een buitje vallen. Vannacht overal opklaringen en hier en daar mist. Met minima rond 16 graden. Morgen zonnig en warm. Van 25 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden.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 ZFM, Text TV, op kanaal 45. transition that you to hold me in the evening when the day is through. Oh, summer breeze makes me days. Keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay.